Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden jongeren worden gediscrimineerd tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een vragenlijst van mijn collega's van NOS Stories. Beveiligers laten jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond soms zelfs helemaal niet binnen. Dat gebeurde Mohammed van 20 ook. Ja, fucked up gevoel je denkt van waarom heb ik dit wel mee moeten maken? Terwijl ik ook hier gewoon in Nederland geboren ben en getogen ben. Terwijl ik dezelfde rechten heb als iemand die wel volbloed Nederlands is. Keiharde cijfers van discriminatie door beveiligers zijn er niet. Grote steden als Utrecht en Den Haag zeggen wel dat ze de discriminatie herkennen en het een groot probleem vinden. Het sportvliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op de A58 in Brabant was van een vliegschool. De piloot volgde vlieglessen, bevestigt de school in Breda. Bij de crash kwam de piloot om het leven. Het vliegtuigje raakte wel een auto, maar daarbij raakte niemand gewond. Je hoort de brandweer. Je moet echt zien dat hier gewoon verkeer heeft gereden. En, en ja, wonder boven wonder heeft hij dus geen auto's verder eh, eh, ernstig geraakt... zodat er ook nog slachtoffers zijn gevallen. Maar die is dus tussen de auto's in eh, op de weg gekomen. De politie zoekt nu uit hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Nederlandse kiepster Daphne van Domselaar maakt een toptransfer binnen de Engelse Women's Super League. Ze verruilt Aston Villa voor Arsenal. De overstap komt meteen met een keuze, want voor welk rugnummer gaat ze? nummer 1 is al, eh, was al bezet, eh, dus dan moet je gaan kijken. En dan dacht ik, ja, nummer 14 is wel, eh, is wel een mooie, mooi nummer voor mij. En dat heeft te maken met, eh, met Johan Cruijff. Of eh, waarom koos je hiervoor? Ja, ik hou van nummer 1 en eh, ik had een paar keuzes. En ik dacht, als ik dan toch 14 moet kiezen, dan doe ik dat ook met de gedachte dat Jackie Groen ook nummer 14 heeft. Johan Cruijff nummer 14 heeft. Ik dacht, dat is wel mooi. Een jaar geleden stapte Van Domselaar van FC Twente over naar Aston Villa. Door een blessure kwam ze voor Villa slechts 15 wedstrijden in actie. Dan nog het weer. De rest van de dag een mix van zon en wolken en een graad of 24. Morgen eigenlijk hetzelfde, met in het zuiden meer kans op regen. 20 tot 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB vertraging in Noord-Holland op de A9, die Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En dan de ring bij Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag voor knooppunt Nieuwe Meer.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 De Portugese politie heeft een jongen van 19 opgepakt... vanwege de steekpartij in Albufeira... waarbij dit weekend vier Nederlanders gewond raakten. Onbekend is welke nationaliteit de jongen heeft. In meerdere steden op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnen de straat opgegaan... om hun steun te betuigen aan de gedode Hamas-leider Haniyeh. Intussen zegt Amerika niet betrokken te zijn geweest bij die aanval. De man die vanmiddag in Brabant om het leven kwam bij een ongeluk met een vliegtuigje volgde vlieglessen. Het toestel waarin hij vloog was van een vliegschool in Breda en stortte rond het middaguur neer op de A58.